Dikter Hark met het NOS Journaal. Voor minister Van der Hoeven staat het vast dat er in Os een wetenschapscampus komt... waar een deel van het ontslagen organonpersoneel aan de slag kan. Er moet nog wel met het Amerikaanse moederbedrijf worden gesproken over patenten... maar de vraag is niet of de campus er komt, maar hoe. Dat zei Van der Hoeven kort na een vergadering met de Kamerleden... over het massa-ontslag bij de medicijnenfabriek in Os. De Amerikaanse MSD wil bijna 2200 van de 4500 werknemers ontslaan... Wetenschapscampus is een van de mogelijkheden om een deel van de werkgelegenheid en van de kennis te behouden. Van der Hoeven herhaalde nog eens dat ze geen baangarantie kan geven. Het strand bij het Zeeuwse Nieuwvlietbad is gedeeltelijk afgesloten omdat er metaalscherven en van explosieven zijn aangespoeld. Ook liggen er op het strand mogelijk niet ontplofte granaten. De gemeente Sluis zegt dat het materiaal waarschijnlijk komt uit zogeheten springputten die voor de kust liggen. Daar werden na de Tweede Wereldoorlog bommen, granaten en munitie ingegooid en tot ontploffing gebracht. Waardoor het materiaal nu is aangespoeld is onduidelijk. De strook van zo'n 300 meter strand blijft in elk geval tot 1 november dicht. Wielrenner Koos Moerenhout stopt aan het eind van dit seizoen. 36-jarige Rabo-renner maakte dat bekend in Po op de rustdag van de Tour de France. Behalve voor de Rabobank reed Moerenhout voor de ploegen van Farm Frites, Farm Friets en Fonac. In 2007 en 2009 werd hij Nederlands kampioen op de weg. Moerenhout is bezig aan zijn zevende Tour de France. In het algemeen klassement staat hij nu op de 56e plaats. Zijn beste toerprestatie was in 2008, toen hij 34e werd. Het weer bewolkt, later vanmiddag hier en daar regenbuien met kans op onweer, eh, vooral in het oosten. Temperatuur 23 graden aan de kust en een graad of 30 in het oosten.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 Yeah, I've got a little red rooster, too lazy to crow for days. He keeps everything in the barnyard, Hmm, upsetting everywhere. The dogs begin to bark. The hounds, they begin to howl. Yeah, the dogs begin to bark. The hounds, they begin to howl. Now watch out, all you can fall. Little red roosters on the prowl. everything in the pine yard. Lay an eggs for nobody else. oude blues, eh, als ik het goed heb, van Willie Dixon of zo. Eh. One, two... <laughs> nou ja, oké. Ehm, ook, ook, natuurlijk bekend geworden door de heren Rolling Stones. Die het nummer ook opgenomen, opgenomen hebben. En nog vele andere versies natuurlijk. Het kleine rode haantje, de Little Red Rooster. Ofwel ehm, van de Peddlers, Roy Phillips. En eh, dat, dat wauw geluid... Zo. Dat wauw-wauw <laughs> dat... Jongen, Oh. Maar ik ga niet vertellen wat ik nu zie, dames en heren. Dat zou niet kunnen. Ehm, maar ehm, dat, dat, eh, dat, dat wauw geluidje, dat was eigenlijk een van zijn handelsmerken. Hij was een van de eerste die dat deed met een Hammond. Gewoon aansluiten via een wauw pedaaltje. En dan kreeg hij weer dat aparte soundje. Roy Phillips dus. We gaan door met The Nice. En... Um, ehm, de Nice dat was natuurlijk dat live concert. Deze opname is gemaakt in de Fillmore East in New York. En eh, het is wel weer een leuke link naar eh, de heer toe, die wij eh, ook natuurlijk in het programma hebben. die link is wel leuk, want dit is het nummer dat heet Country Pie Brandenburgs Concerto nummer 6 van Bach. Dus dat wil zeggen dat het een combinatie is van het nummer Country Pie van eh, Bob Dylan... Eh, met het Brandenburgse concert nummer 6 van, uh, van Bach. Dus het is opgenomen, er staat geen datum bij helaas... maar het is opgenomen in de Fillmore East... en dat is een van de grote popzalen natuurlijk die wij kennen uit... Ehm, de, uit, de pophistorie. Eh, je had er twee. Je had Fillmore West en je had Fillmore East. En de Fillmore East was dus in New York. En de Fillmore West die was in Los Angeles. Dat is natuurlijk duidelijk. Goed, gaan we luisteren naar deze fantastische vertolking. Dit fantastische optreden van The Nice. Live optreden dus. Uit denk ik ongeveer 68, 69. Ehm, want de plaat is uitgekomen in 69. Dus vandaar. Goed, Country Pie, Brandenburg Concerto nummer 6, The Nice. happened to go like on the affair. kwam de Fillmore East in 1968, 69, weet ik niet precies, want staat er op de LP-hoes helaas niet bij. Maar het was in ieder de combinatie van Country Pie van Bob Dylan eh, met het, het zesde Brandenburgse concert van Johan Sebastian Bach. Live opgenomen dus, en dat was ook lekker goed te horen dat ze dat al konden in die tijd. Zeg. Fantastisch. The Nice, Keith Emerson dus, nee, ja, Keith Emerson dus op Hammondorgel, verder Lee Jackson op basgitaar. Eh, Brian Davison op drums. Dat waren ze. Oorspronkelijk had Nijs ook nog een gitarist. Maar die meneer die is er eh, al vrij vroeg mee gestopt. Waarna de Nijs dus als trio door is gegaan. En dat heeft geduurd tot 1970. Toen viel het verhaal uit elkaar. En toen ging Keith Emerson dus door met Emerson, Lake en Palmer samen met eh, Greg Lake en Carl Paul Palmer. 68 is de gitarist er al uitgestapt. Hè? Ja, ja, dat zei ik al vrij vroeg. Ja. ja. Tweede album, na het tweede album. Ja. Tijdens de, tijdens de opnames van de tweede album zelfs. Ja, Ars Longa. Ja, vreselijk. Wat weet jij toch veel, Maurits? Ja, mooi hè. Wandelende encyclopedie. Ja, het is niet weer gewoon een vrije encyclopedie. Het is niet te geloven met die man, dames, en heren, Ik dacht dat ik weer veel wist, maar hij weet veel meer dan ik. Dat is niet te geloven. Zo, af en toe is mijn bijnaam ook Wikipedia. Hè? Ja, oh ja. Oké. Okay. <laughs> ja, oké. we gaan naar Dylan. <clears throat> Eh, Bob Dylan, we waren eigenlijk al mee bezig, Country Pie. Maar we gaan nu even weer naar de echte Dylan luisteren van zijn derde plaat, eh, Times They Are Changing. En dit is ook weer zo'n prachtige protestsong waar Dylan dus in die tijd groot mee is geworden. Er is ook een versie bekend zelfs ook van de band van Manfred Mann met Paul Jones en eh, Manfred Mann op orgel en zo. Die hebben het nummer ook een keer opgenomen. Daar is het ook een hit van geweest trouwens. Uh, is ook een hele mooie versie. Zoeken we wel eens een keer op. Dat is wel leuk. Maar we gaan nu de originele versie schrijven, eh, beluisteren van Bob Zimmerman. Want zo heet hij eigenlijk. Hè? Bob heet origineel heette die Zimmerman. Eh, maar ja, die Duitse naam, dat vond hij allemaal niet zo'n succes. En toen heeft hij zijn achternaam veranderd in Dylan. En ik denk dat dat afkomstig was van Dylan Thomas. En Dylan Thomas was weer een dichter uit die tijd. Goed, Bob Dylan dus. En van hem gaan wij draaien het prachtige With God on Our Side. Oh, my name. It ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I started and brought up there the laws to abide and that the land that I live in has God on its side. All oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge. Russians fell. The cavalry's charged. The Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish amen. American war had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands ain't got on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting, I never But I learned to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans, and then we were friends. Though they murdered six million in the ovens they fried, the Germans now to have God on their side. I've learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run in to hide. An accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I Then fire them we must. One push of the button, and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. through many dark hours. I've been thinking about this that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You have to decide where the Judas Iscariot had God on his side. So now, as I'm leaving, I'm weary as hell. The confused tell. The words fill my head and I fall to the floor. That if God's on our side, He'll stop the next war. Bob Dylan werd geboren als Bob Allen, eh, Robert Allen Zimmerman in Duluth eh, in Minnesota. En zijn, eh, op zijn achtste dag werd hij besneden. Ja, dat nog. Ja, oud. Ah, <laughs> toen heette hij eens Shabai Zizel ben, eh, staat er? Abraham. Oh ja, dat, nou, het zal maar. Um, in ieder geval zijn voorouders die kwamen Abraham zal wel uitgesproken worden als Abraham, Abraham ja, ja, natuurlijk. Eh, zijn voorouders kwamen in ieder geval uit Rusland vandaan en eh, werden zijn naar Amerika gevlucht vanwege de pogroms van de tsaar. Uh, en uh, nou ja, zodoende. Dus uh, het Zimmerman. Ehm, zijn artiestennaam heeft hij zelf nogal onduidelijk over gedaan. Iedereen denkt natuurlijk dat hij dat gedaan heeft als eerbetoon aan eh, Dylan Thomas, een, een, een dichter uit, die, uit eh, ja, een beroemde dichter eigenlijk. Maar Dylan zelf, Bob Dylan dus, heeft dat altijd ontkend dat dat zo was. En uh, ergens begin 2000 of zo heeft hij het een keer ja, zo'n beetje toegegeven dat er toch wel iets daarmee te maken had. Bob Dylan, maar hij heeft altijd gezegd dat eh, ehm, ik moest een goede artiestennaam hebben. En ehm, hij verklaarde altijd dat die naam Dylan eh, genoemd was naar een oom van hem die Dillion zou hebben geheten. Maar die oom heeft nooit bestaan. Dus, <laughs> dus ja, dat staat hier. Oké. Dus dan weten we dat ook weer. Toch? Goed, de Peddlers, dames en heren. Een van de stukken waar ik zelf altijd al... Eh, dat ik ooit nog eens met een bandje dat ik toen had... Ik had geen hemel Ja, toen had ik al wel een hemelorgel orgel, ja. Ehm, met een beentje dat ik toen had, in begin 1972 eh, of zo had. Uh, ehm, heette dat beentje. En eh, daar hebben wij dit stuk ook mee gespeeld. En dat was voor mij natuurlijk heerlijk, want ik kon daar lekker op, dat orgel tekeer gaan. Eh, het is, de peddlers laten wel duidelijk horen dat ze ook heel goed overweg kunnen met, met jazz. In de stijl van jongens als Jimmy Smith en zo. En dat gaat u nu horen. Het is een vrij lang nummer, maar uh, luistert u maar. Het is lekker. Loksing pudding heet het. Thank you. Is dit lekker of is dit lekker? Heerlijk. Ik, uh, word binnenkort zelf een keer in september of zo moet ik een eh, concert geven voor eh, de Hemond Club Nederland. En dan mag ik voor het eerst in mijn leven op zo'n echte oude B3 spelen. Weet je Zo'n zo, zo grote bak met twee van die grote Leslie-kasten eraf. Nou, gegarandeerd dat, ik ook, dat we dit ook gaan doen. Gegarandeerd dat je buiten adem bent. Ja, dat is, dit is zo lekker. De Peddlers. Het nummer komt van de LP Birthday. En het heet Lokshan Pudding. Ehm, en het is echt gewoon... Ja, dat is jazz, jazz puur zang natuurlijk. Maar het vooral is lekker dat iedereen gewoon ook even lekker de gang gaat. Hè? Eh, eh, volledig de vrijheid heeft zonder de zonder dat de anderen zich er even mee bemoeien. Dat vind ik juist zo leuk. Heerlijk. Goed, we gaan even de kraken van de week doen. Want door die, door die pudding zijn we, <laughs> een beetje vertraagd. De enige vertraging. Dat was niet. De kraken van de week heeft een vertraging van ongeveer 15 minuten. Maar u gaat hem nu horen. En ook daar zit weer een Hammond-orgel in. Ja, eh, ik zei het ja, al. Het staat helemaal centraal, Hammond, ja, vandaag. Ja, helemaal. Eh, Alan Price set. Alan Price was de eh, eerste organist van The Animals. Die speelde onder andere mee op House on the Rising Sun. Maar ehm, ja, dat uh, eh, boterde allemaal niet zo. En eh, Alan Price verliet dus The Animals. En vormde zijn eigen band die hij dus de Alan Price set noemde. Zijn eerste single die hij maakte werd gelijk een knallende hit. Het was een, eh, een oude standard, want Nina Simone had hem alles opgenomen. En eh, er waren meerdere versies hiervan. Zo, hij kraakt leuk. Dames en heren, hier is I Put A Spell On You. Hier is Alan Price. Staat hij wel op 45 toeren? Ja, ja. Oké. Zo. <laughs> We zijn er weer. <laughs> I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do. just can't stand it, babe. The way you're always running around, I just can't stand it. The way you always put me down, I put a spell on you. Because you're mine. I put a spell on you. kraker van de week, dames en heren. Die Alan Price zet met een fantastische versie van eh, het eh, prachtige nummer I Put A Spell On You. En ehm, we gaan gauw door. Ja, we hebben nog even. Eh, want ik heb nog iets leuks voor u van de Nice natuurlijk. Want daar gaan we gewoon mee door. Met onze formule. onze Formule 1. ik weet ook. Ik hoorde toevallig op circuit ook mensen te luisteren. Jongens, zet de radio lekker hard. Want, uh, Welke gingen we doen ook weer? Ehm, de Pathetiek. Pathetiek. Pathetiek. Um, zet, eh, zet radio lekker hard op het circuit bij Mickey's. wat gezellig natuurlijk. Boven het gebrul der motoren. Want dan hoor je de muziek goed. Nou, we gaan weer naar de Nice. Zoals ik u al zei. En het eh, nummer eh, dat gaan we wat we draaien heet Pathetiek. Symfonie nummer 6. Het derde deel. Third Movement van Tchaikovsky. Peter Ilyich Tchaikovsky. Arranged for Orchestra bij Keith Emerson en Joseph Eager. Dus dit is weer een combinatie van de Nice met een klassiek symfonieorkest. En dat klassieke symfonieorkest, wat is de London Symphonia of London, zo moet ik het noemen, want zo heet het ook. En de dirigent daarvan is Joseph Eager. Uh, Keith Emerson schrijft op de hoes, uh, eh, even eh, kort samengevat, ehm, dat hij met Joe en Joseph Eager, dus, dat hij die ontmoet had. En dat ze elkaar dus eigenlijk ja, allebei in tegengestelde richting aan het werk waren. Want Keith Emerson behoorde dus tot het non-establishment, zoals dat noemde, hè, een ruige popmuzikant. wel met een klassieke scholing, maar de hele andere kant op. En Joseph Eager was natuurlijk het establishment, het klassieke, het symfonische. En daar wilde die Inger wel eens een keer uit. Die wilde wel eens nieuwe, wegen, nieuwe paden bewandelen. En zo kwamen ze elkaar tegen. En Keith Emerson schrijft, soms was dat een prachtige fusie van, van ideeën. En uh, soms, soms stonden we ook lijnrecht tegenover elkaar. Maar steeds toch weer kwam er, uiteindelijk kwam er dan iets, iets heel moois uit. En daar gaan we nu weer even een stukje luisteren. Symfonie nummer 6 van Tchaikovsky, pathetiek, derde deel. Met het uh, Symphony of London. Hier zijn ze, The Nice. alt een beetje vuile slot. <laughs> was ongelooflijk was dat. de Nice samen met eh, de Symfonie of Londen in een eh, bewerking van Tchaikovsky's eh, symfonie nummer 6, Pathetiek. En daaruit het derde deel. Ik vond het echt geweldig. Meneer, meneer zit geen stof op mijn naald. Oh, meneer Albert-Jan, die zit hier ook. Die Je microfoon is open, Forst. Ben ik ook open? Die, die zat gewoon ook even mee te swingen hier. het is ook wel een beetje de dag van de drummers, hè, vandaag. Jee, weer een drumsolo, zeg. We gaan straks zo weer naar het end toe, dames en heren. En ja we hebben natuurlijk nog één artiest die wij nog eventjes eh, ehm, in het zonlicht moeten zetten in, het, in de schijnwerpers. En dat is natuurlijk Bob Dylan. En eh, van die LP eh, The Times They Are Changing draaien we het liedje The Ballad of Hollis Brown. Hier is Bob Dylan. Alweer. Gezellig. Heerlijk. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children, and his cabin broken down. He looked for work and money, and you walked a ragged mile. You look for work and money, and you walked a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats that got your flower, bad blood blooded got your mare. The rats that got your flower, bad blood blooded got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cares? He prayed to the Lord above, oh, please send you a eh, friend. He prayed to the Lord above, oh, please send you a eh, friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your baby's a crying louder now, it's a pounding on your brain. Your wife screams and stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on a shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, there's seven new people born. juist, mooi besluit van dit programma. Bob Dylan met zijn eh, Ballad of Hollis Brown. Ja, mocht u eh, suggesties hebben, dames en heren, eh, dan kunt u die ons altijd laten weten. Mocht u bijvoorbeeld een LP hebben dat u denkt van, god, die zou ik wel eens willen horen. Of die heb ik nog thuis en die wil ik wel eens weer eens terug horen op de radio. Heb jij toevallig Eric Burdon met Declares War? die heb ik niet, denk ik. Maar dat is wel een hele mooie plaat, Ja verzoekje van Joop van waar Die, die had geen platen meer. Die waren wel een keer in de uitzending komen. ik zal nou, sluit kijken, maar af. Ik zal, eh, ik zal eens kijken of ik die ergens kan vinden. Moet vast wel te vinden zijn. Eh Ehm, goed, dit was eh, de vinyljaren van deze woensdag, dames en heren. Eh, leuk dat u er weer bij was. Leuk dat wij er weer waren. We vonden het ook weer heerlijk om het voor u te maken. Ehm, en dat vinden we elke week. Dus volgende week komen we weer met drie andere eh, platen. Weer zeer anders en contrastrijk en zo. Bedankt aan onze onverprezen encyclopedie. die Leg het verder. Via kabel op 104.5 ja, ga verder. Ik wou zeggen, bedankt aan Maurits. Nou, graag gedaan, dat wel voor Tot volgende week. Ruud, jij ook bedankt, hè? 4 uur.